Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Dingen zijn alweer duurder geworden. De inflatie in Nederland is in november gestegen naar 5,2 procent. Dat is het hoogste in bijna 40 jaar. Dat betekent dus dat je weer minder kunt kopen met een euro. Mijn collega Lisa Schallenberg weet waar het om zit. Het is vooral energie, Gas was 53% duurder in november dan een jaar eerder. Elektriciteit hou je vast 74,9%. Dat zijn echt gigantische percentages die de inflatie opstuwen. Maar ook voeding en kleding is duurder geworden. Kinderen van rijke ouders krijgen meer kansen op school. Ze hebben vaker bijles, huiswerkbegeleiding en examentraining. En daardoor zijn ze succesvoller dan klasgenootjes van wie de ouders die dingen niet kunnen betalen. De onderwijsraad wil er wat aan doen en vindt onder meer dat er geld bij moet... zodat scholen de trainingen aan iedereen kunnen aanbieden. Hippipora gefeliciteerd met Amalia. De prinses is 18 geworden en mag nu officieel haar vader opvolgen. Dat wil ze nog niet. Amalia heeft nu een tussenjaar en volgend jaar wil ze studeren de dag die je wist dat zou komen is eindelijk hier. De slechtste slogan van het jaar is bekend. En het is geworden... Mijn ballen wegen 130 gram. Dat gaat over de gehaktballen van Benny's Vleesservice uit Nijmegen. Je hoort Benny. Hoe slechter, hoe beter. Want dat is ook reclame. Dat blijft hangen bij de mensen. Ik kreeg het opeens in mijn hoofd. Ik had er eerst op willen zetten van, ja, mijn gehaktballen wegen. Ik denk, ik doe het anders. Mijn ballen wegen 130 gram. En gezien de context van mijn werk kan het, vind ik. Zei Benny tegen het AD. En daar vertelde hij ook dat mensen nog wel eens bellen met vragen over zijn dikke ballen. Een Indische dame die belde met een nummer onbekend. Dus ik neem op. Toen zegt ze, Benny, heb je echt zulke grote ballen? Hahaha. en dan zei ja, en dan hangen ze op. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en het wordt een graad of 5. Vanavond gaat het weer regenen en morgen ook een natte dag. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB.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 De inflatie is vorige maand opgelopen tot 5,2 procent. Dat is het hoogste niveau in bijna 40 jaar. Een belangrijke oorzaak is de stijging van de olie- en gasprijs, meldt het CBS. Examentraining, commerciële bijles en huiswerkbegeleiding vergroten de kansenongelijkheid in het onderwijs en zorgen voor een tweedeling in de klas. Daarvoor waarschuwt de Onderwijsraad in een advies dat vandaag verschijnt. Prinses Amalia wordt vandaag 18. Dat betekent dat ze haar vader, koning Willem-Alexander, kan opvolgen. Morgen introduceert haar vader haar bij de Raad van State. En het weer, eerst nog plaatselijke bui, geleidelijk droog en nu en dan zon. En het wordt vandaag 5 of 6 graden. I That's what you'll always be No matter how long it's been No, I don't got friends I can tell the difference with my day ones Read between the likes and the mentions Candle in the sky for the lost ones Need me, no, you only gotta call once Let's make a toast to the good stuff Raise the champagne in a red cup My trip is so hot cause it's all love my trip is so hot cause I don't got friends.